Het Israëlische leger meldt dat het een Syrische luchtdoelraket heeft gestopt. Het lijkt erop dat een aantal raketten uit Israël... wapendepots van Iran en Hezbollah heeft geraakt in het westen van Damascus. Of er slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Maar Syrische staatsmedia melden dat er drie militairen gewond zijn geraakt. Bij een aanslag in Nigeria zijn dertien militairen en een politieman om het leven gekomen. De terroristische beweging Boko Haram zat achter de aanslag, meldt het Nigeriaanse leger. Gisteren werd in hetzelfde gebied ook een aanval op het leger uitgevoerd bij een controlepost. Daarbij raakte een militair gewond. Nigeria strijdt al bijna tien jaar tegen de islamitische opstandelingen. De laatste tijd lijken ze drones te gebruiken bij hun aanvallen. In de VS is een jongetje van acht uit Guatemala gestorven... dat werd vastgehouden door de Amerikaanse grenspolitie. Hij had in een ziekenhuis medicijnen tegen griep gekregen... maar hij overleed daar toch later, waaraan is niet duidelijk. De Amerikaanse grenspolitie belooft een onafhankelijk en grondig onderzoek. Eerder deze maand stierf in een Amerikaans detentiecentrum al een meisje van zeven uit Guatemala. Terreurbeweging Islamitische Staat eist de verantwoordelijkheid op... voor de aanslag op het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij die zelfmoordaanslag in Tripoli vielen gisteren drie doden en 21 gewonden. Eerst brachten de aanvallers een autobom tot ontploffing... Daarna drongen twee terroristen het gebouw binnen en bliezen ze zichzelf op. De derde terrorist werd door bewakers doodgeschoten. Het weer. Vannacht zijn in het zuiden van het land wat opklaringen... en daar kan het licht gaan vriezen. Overdag op tweede kerstdag is het bewolkt... maar blijft het zo goed als droog.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 Yes, I left, but soon I realized that my dream was very true. Through the window, I saw the winter, she was back. Today. It's a song for peace and freedom in which love will march along. Everywhere are people dancing, no more sorrows, no more pains.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 Don we now our gay apparel, fa la la la la la la la Told the ancient Yuletide carol, fa la la la la la la la. the blaze and you'll be for us. Strike the harp and join the chorus.